Het offensief wordt van tevoren aangekondigd zodat burgers de kans krijgen om weg te trekken zal volgens het Amerikaanse leger een grootschalig offensief worden... waarbij wordt samengewerkt met het Afghaanse leger. Hoeveel militairen eraan meedoen is nog onduidelijk. In Helband zijn veel Taliban-strijders actief... waardoor wederopbouw in de provincie nauwelijks mogelijk is. Ambtenaren bij gemeenten en provincies gaan vanaf vrijdag actie voeren voor een beter loon. De cao-onderhandelingen zijn stuk gelopen. De ambtenarenbonden willen anderhalf procent meer loon, terwijl de overheden de lonen willen bevriezen. Als onderdeel van de estafetteacties wordt maandag in een aantal gemeenten het zwerfvuil niet opgeruimd. Abfacabo FNV zegt dat de acties weken kunnen duren. In de rechtszaak tegen Geert Wilders gaat de rechtbank maar drie van de 18 getuigen horen die door Wilders waren voorgesteld. Het zijn islamgeleerden. De overige 15 verzoeken heeft de rechtbank in Amsterdam afgewezen. Onder de afgewezen getuigen is Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Wilders staat onder meer terecht voor haatzaaien. In Irak mogen enkele honderden kandidaten toch meedoen aan de parlementsverkiezingen op 7 maart. In eerste instantie was hun dat verboden omdat ze banden zouden hebben gehad met de baatpartij van Saddam Hussein. Een Iraakse raad van beroep heeft het verbod nu teruggedraaid. Een politieman van het korps Brabant-Noord is eind vorige maand aangehouden omdat hij ecstasypillen bij zich had. De agent van 27 was toen niet in functie. Het korps waar de man werkt is een disciplinair onderzoek gestart... en de agent is voorlopig uit zijn functie gezet. Het weer... Plaatselijk een winterse bui. Vannacht gaat het een graadje vriezen.